Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan handhaving van het vliegverbod boven Libië. Maar een ruime Kamermeerderheid is het wel met de missie eens. Van PVV, SP en Partij voor de Dieren was al langer duidelijk dat ze niet achter de Nederlandse deelname staan. Maar daar voegde zich vanavond ook GroenLinks bij. De fractie zegt dat de verschillende NAVO-partners er verschillende visies op nalijken te houden. En dat er veel onzekerheid is over wat er precies onder de operatie valt. Door op dit moment in te stemmen draait draagt Nederland medeverantwoordelijkheid voor alle militaire operaties van alle NAVO-lidstaten in Libië. Dat zei GroenLinks-Kamerlid al Fasset. Hij wijst onder meer op uitspraken van de Amerikaanse minister Clinton over het leveren van wapens aan de opstandelingen. Minister Rosenthal herhaalde dat de VN-resolutie geen ruimte biedt voor zulke leveringen. Nu de Kamer met de missie heeft ingestemd, doet Nederland in NAVO-verband mee met dezelfde manschappen en materieel die al worden ingezet om het wapenembargo te handhaven. GroenLinks ging vorige week wel akkoord met Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo, maar trok ook die steun vanavond in. De dagen van zittend president Bakbo van Ivoorkust lijken geteld. Milities van de gekozen president Ouattara staan in de buitenwijken van Abidjan. Franse troepen patrouilleren in het zuiden van de miljoenenstad en VN-troepen hebben het vliegveld in handen. Ouattara is de internationaal erkende president van Ivoorkust. VN-chef Ban Ki-moon heeft Bakbo opgeroepen onmiddellijk te vertrekken. Het aanspannen van een rechtszaak wordt volgend jaar veel duurder. Wie bijvoorbeeld naar de bestuursrechter stapt is dan minimaal 500 euro kwijt tegen 41 euro voor de goedkoopste zaken nu. Minister Opstelten wil zo de griffiekosten kostendekkend maken. Critici zeggen dat de toegang tot de rechter op deze manier onbetaalbaar wordt. Maar dat klopt niet, zegt Opstelten. Er komen allerlei compensatiemaatregelen. Het weer bewolkt, minimaal vannacht rond 8 graden. Overdag bewolkt en hier en daar wat regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan 14 graden in het noorden en 19 in het zuiden.